Zes uur. Marnix Ampersen eh, met het NOS-journaal. De brexit is een feit. Het Verenigd Koninkrijk is sinds middernacht officieel geen lid meer van de Europese Unie. Dat moment werd bij het parlementsgebouw in Londen gevierd door duizenden mensen. In een opgenomen toespraak noemde premier Johnson de brexit geen eind, maar een begin. Ook stond hij stil bij de mensen die geen voorstander zijn van de uittreding. Voorlopig verandert er vrijwel niets door de brexit. Op 31 december moet er een handelsakkoord zijn gesloten tussen Londen en Brussel. Tot die tijd gelden de huidige regels. De Amerikaanse Senaat heeft tegen het oproepen van getuigen gestemd... in het afzettingsproces tegen president Trump. Daarmee is het eind van de procedure in zicht. Om meer getuigen te kunnen ondervragen... had de democratische minderheid steun nodig van een aantal republikeinen... Die leek er eerder te komen, maar een van hen zei gisteren dat hij daar toch niet voor voelt. De Senaat stemt nu woensdag over de aanklachten tegen Trump. Hij wordt, hij wordt zo goed als zeker niet schuldig verklaard. Het vliegtuig voor Nederlanders die vanwege het coronavirus weg willen uit Wuhan is onderweg naar China. Er worden ook andere Europeanen mee opgehaald. De Airbus A380 steeg aan het begin van de nacht op in Parijs. Morgen wordt het toestel terugverwacht. Met de vlucht gaan naar schatting zo'n 20 Nederlanders mee. Verder onder meer Belgen, Denen en Slowaken. Door het coronavirus zijn in China ruim 250 mensen overleden. Bijna 12.000 mensen zijn besmet. 148 voetballers zijn afgelopen maand overgestapt van of naar een Nederlandse club, heeft de KNVB bekendgemaakt. Om 12 uur vannacht was de deadline van de transferperiode. De laatste die naar een andere club ging was Kai Sierhuis. Van Ajax naar het Franse stad Rennes. Het weer, eerst regen, vooral in het zuiden en oosten. In de loop van de dag vaker droog, met in het westen wat zon.